Dus is meer duidelijk over de dader. Hij stond al een tijd op een lijst als potentieel gewelddadige extremist... en zat eerder vast voor diefstallen met geweld, vertelt correspondent Ardy Stemerding. Op een gegeven moment begon die man te radicaliseren... begon extremistische, eh, gewelddadige extremistische ideeën te ontwikkelen. En dat is ook het moment geweest dat ze hem dus op die lijst hebben gezet... en hem verder ook in afzondering hebben gehouden van eh, andere gedetineerden, andere gevangenen. De politie heeft de dader, een Belg van 32, gisteren neergeschoten en daarna opgepakt. Zorgen over TikTok. De Chinese app heeft laatst zijn privacybeleid aangepast... waardoor de overheid van China nu bij de gegevens van de gebruikers kan... En daar is onze staatssecretaris niet blij mee. In de eerste plaats vind ik dat eh, social media platforms en dus ook eh, TikTok zich moeten houden aan de regels die we in Nederland hebben. Bijvoorbeeld voor de bescherming van kinderen of welke informatie je, gegevens je wel mensen wel of niet mag delen. En ehm, ik vind het dus ook zorgelijk om te zien eh, wat ik hoor over dit platform. Ze gaan onderzoeken of ze iets kan doen. De ChristenUnie gaat al een stap verder. Die partij wil TikTok verbieden. In Prinsenbeek, in Brabant, is een auto aangereden door een trein. De bestuurder van een bestelbus nam de bochtenkrap... bleef met zijn aanhanger achter een bord bij de spoorwegovergang haken. De trein kwam er al aan. De bestuurder kon op het nippertje uit de auto springen. En Louis van Gaal heeft bekendgemaakt welke voetballers hij mee gaat nemen naar het WK in Qatar. Veel bekenden die de koffers mogen gaan pakken, maar ook wat nieuwe gezichten. Je hoort bondscoach Louis van Gaal tijdens de persconferentie. Er zijn eigenlijk maar twee nieuwe spelers eh, bijgekomen. De rest is allemaal, heeft al eh, zelfs in het Nederlands elftal gespeeld. Alleen eh, Andries Noppert eh, niet. En Simons niet. En dus ook Pong niet. Dat zijn er drie. Opvallend is dat keeper Jasper Sillissen niet in het doel mag voor Oranje. Daar was hij niet blij mee. Want hij had de Spaanse competitie ingeruild voor een plek in het doel van NEC...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 In Noord-Holland viel op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein 6 kilometer... en een kwartier vertraging. De weg is hier weer vrijgegeven na een ongeluk. En daardoor is het ook vastgelopen op de A22 Beverwijk-Velzen.